Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat over de zogenoemde Tevendeal, de miljoenendeal met een drugscrimineel. Het zag er even naar uit dat het debat nog vandaag zou worden gehouden. Maar minister Opstelten schrijft dat zorgvuldige beantwoording van de vragen tijd vergt. Het debat wordt nu waarschijnlijk dinsdag gehouden. Argentijnse openbaar aanklager Albert Nisman is vermoord. Dat zegt zijn familie die een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren op zijn lichaam. Waar de moord precies uit blijkt is niet bekendgemaakt. Nisman werd in januari doodgevonden in zijn badkamer met een kogel in zijn hoofd en een pistool naast zich. Hij zou een dag later met bewijzen komen dat president Kirchner betrokken was bij een doofpotaffaire. Ze zou de Iraanse daders van een bloedige aanslag in 1994 op een Joods centrum ontzien in ruil voor een oliedel met Teheran. De Argentijnse autoriteiten houden het voorlopig nog op zelfmoord. De euro is vandaag gedaald tot het laagste niveau sinds de herfst van 2003. Valutahandelaren reageerden op uitspraken van president Draghi van de Europese Centrale Bank. Die zei dat de ECB maandag begint met het onlangs aangekondigde opkopen van staatsobligaties. Vanmiddag was de euro, op het dieptepunt 1,10 dollar waard politie heeft gisteren in een huis in Rotterdam twee sporttassen gevonden met anderhalf miljoen euro erin. Een arrestatieteam viel het huis binnen na een tip over vuurwapens. Een 37-jarige Rotterdammer werd er aangehouden. Agenten die aan de omgeving stonden zagen dat iemand vanaf het balkon dingen in het water gooide. Vanochtend hebben duikteams in het water gezocht, maar zij hebben niets gevonden. Het onderzoek leidde naar een appartement ergens anders in Rotterdam waar een hennepkwekerij werd gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en af en toe opklaringen. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen eerst veel wolken, maar later ook wat zon bij een graad of 10. In dit weekend meer zon. Zondag wordt het plaatselijk 15 graden. Dit was het...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 the sun And I know I'll often stop and think about them. Welkom bij weer twee uur tussen app en vloed. Mijn naam is Charles Duiven en ik heb weer prachtige muziek voor u uitgezocht. En zo wordt het ook. We gaan beginnen met eh, een nummer van Art Garfunkel samen met Maya Sharp en Buddy Mollock. Dat zijn twee eh, Amerikaanse vocalisten waar hij mee samen een album mee heeft gemaakt. Eh, Art Garfunkel, 18 maart hier in Nederland in de Philharmonie in Haarlem. Een optreden op een donderdagavond. Waar ik eh, eerst niet bij dacht te kunnen zijn... omdat de kaarten binnen de kwartier waren uitverkocht. Maar toch eh, dankzij mijn eh, goede vriend Marius van Buringen... die mij een tip gaf vanuit het verre Spaanse Denia... toch twee kaarten voor Art Garfunkel beweten te bemachtigen. En misschien komt dit ook wel voorbij. ooit gezegd dat ik van je hou. Nou, deze draag ik op aan eh, Yvonne Nijssen in Bloemendaal. Want daar hou ik van. Ooit gezegd dat ik je lief heb. Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw. Je laat de zon weer schijnen. Doet de pijn verdwijnen Maakt me beter, ik hou van jou. Ja, het mooiste is me overkomen. Oh, de mooiste droom van alle dromen. Want jij hebt mij betoverd. Je hebt mijn ziel veroverd. Je maakt me beter, ik 花样。 Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? Heb ik ooit gezegd, jij bent de vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. Je maakt me beter, ik hou van jou. Je doet de pijn verdwijnen, laat de zon weer schijnen. Je maakt me beter, ik hou van jou. Maar dat weet ze ook wel. En, uh... Ik draai nog, uh, nog een mooie woorden, want daar is ook fan van. Richard Kleiderman. Dit is de ballade voor Adeline. Night breezes seem to whisper met eh, Lily Allen. Maak ik dan nog niet dat u gaat dromen hoor. U moet nog even wakker blijven. In ieder geval tot 12 uur. Ja, want zo lang ben ik eh, nog bij luisteraars met het programma Tussen App en Vloed. En ik zou alles willen geven wat ik bezit. Als u naar me blijft luisteren, nou een beetje overdreven. Maar Everything I Own, dat is eh, toch iets wat bezongen wordt door Brad. You sheltered me. warm, keep me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew. For all the years I had. je naam is mooi. Hank Westbrook. Komt uit Utrecht, klinkt niet dom. Als jij je kleren aantrekt zonder haat En haast zonder bijna te denken Kijk ik naar een omgekeerde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 you know? allemaal van het goede doel. En dit was zijn eigen goede doel. Een single uitbrengen en een mooie ook. Eh, ga niet weg, ga niet bij me weg. Dat zong hij. Eh, maar het nummer heet oorspronkelijk... Zelfs je naam is mooi. Nou Henk, jouw naam is ook mooi hoor. Eh, Everybody Hurts. de Chorus. Een nummer oorspronkelijk van R.E.M. Maar dit is ook een hele mooie versie. Akoestisch gespeeld. dames bij elkaar. En ze zingen ook nog prachtig. Sander Daudij, onze gewaardeerde collega... Eh, die onder meer met Maurice eh, de Europese eh, top 40, meen ik... Of misschien ook wel top 100, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval populaire muziek draait op de vrijdagmiddag. Daar de techniek mede verzorgt. En ook de techniek gaat doen voor Zandvoort draait door. Die wil een beetje in de zomerse stemming komen. Nou, dat kan helemaal goed komen... Sander, want Cliff Richard heeft ons daar eh, al jaren geleden mee geholpen. Een zomerse vakantiedag, Summer Holiday. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. come true for me and you. It's a week old. Pritchett. En ik moet erbij zeggen dat het was een nieuwe gedigitaliseerde versie van het nummer. Eh, een paar jaar geleden opgenomen. Ik geloof zelfs in eh, Nederland. Ik dacht in een Heineken musical. Tijdens een eh, tour wat Cliff Richards maakte met de Shadows. De tour heette Reunited. Oftewel weer even bij elkaar. En nou ja, ze scoorden natuurlijk heel veel succes. overal waar ze, waar ze optraden in Europa en ook verder buiten. Want die tour die ging ja, wereldwijd, zeg maar. Heb ik me laten vertellen. Cliff Richard verveelt me nooit. Ik draai heel vaak muziek van Cliff. Eh, ja, een beetje nostalgie voor mij. Omdat ik ook in die periode natuurlijk eh, eh, ben opgegroeid. En van alles heb meegemaakt rond Cliff in the Shadows. Maar ook Elvis natuurlijk. Elvis ga ik zo ook wat van draaien. Eerst een dame die zich ook heeft... ingehouden met Cliff Richard als het gaat om zingen. En dat was Olivia Newton-John. to cry, old man. Goodbye, old man, goodbye. harden. dat was eh, wederom eh, Art Garfunkel. Het ging over een oude man op zijn sterfbed... die zijn hele leven eigenlijk eh, riep van... Ik, ik heb niemand nodig in mijn leven. Ik red het alleen wel. Alleen op het moment dat het einde er dan aankomt... krijgt hij bezoek van een jongeman aan zijn sterfbed. En die zegt dan van... ja, oude man. Eigenlijk moet ik hier niet zijn, want je hebt eigenlijk het altijd op eigen kracht willen doen. Maar toch aan het eind van de rit, het eind van zijn leven, heeft hij toch veel behoefte aan iemand om zich heen. Dat is eigenlijk eh, de strekking van het liedje van, eh, van Art Garfunkel. Prachtig. Our Father, eh, het Onze Vader in het Engels. Robert Long die zong dat eh, jaren geleden met de unit Gloria. leuk, de oude platen, als je die weer tegenkomt. En ze blijken ook nog heel goed in je programma te passen. Dit is tussen en vloedluisteraars tot 12 eh, uur vannacht. Heerlijke, rustige muziek, mooie nummers. Eh, waarvan u echt eh, kunt genieten en even achterover kunt zitten met, met een glas wijn, zeg ik altijd. Wit of rood, maakt niet uit. een stukje kaas erbij, mag ook nog allemaal. Niet te veel, want een beetje in je lijn denken. Dat uh, doen we ook nog een klein beetje opvoeden op de late avond. Ehm, nou, en dan maar genieten van mooie muziek. En dat heb ik weer volop voor u meegebracht. Een oudje van, eh, van Cliff Richard. Die constant aan u denkt. Constantly. All day I'm walking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 stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Though Cliff Richard Constantly. Eh, we gaan eruit, want het is bijna 11 uur luisteraars. Ik moet even onderbreken voor eh, het nieuws wat voorbij komt. Met One Friend. Als ik nog maar één vriend over had eh, in mijn leven... zou ik willen dat jij het was. U luistert naar Tussen App en Vloed. Mijn naam is Cheryl Duiven. blijf bij me tot 12 uur vannacht. Tot straks.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 Someone who understands me and knows me inside out. Helps keep me together and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend wanted to In a bombed out room in Belfast, a young boy is crying. He's alone and he don't understand how the teachings of one book built on love and understanding could cause the hurt and killing in his land. In an old part of Jerusalem, two children are playing. They run and laugh the way that it should be. But one will wear the star, and one will wear the crescent, and they'll grow up and change from friends to enemies. But we are one. The flowers of one garden were one.